schaatsen, klommen, bliksem en donder. We gaan niet heen. was op slag in love. Hey. Ze is de meid die me kriebels gaf. Ze was de best met de mooie. always be the one for me Blijf maar aan dromen, wel doet het pijn Voor mij zal er nooit een ander zijn